Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Britse ziekenhuis waar de verpleegkundige werkte die zeven baby's vermoordde... heeft meerdere waarschuwingen over de vrouw genegeerd, melden Britse media. Zo weigerde het management de vrouw te ontslaan... terwijl meerdere artsen haar al verdachten van het doden van baby's. Gisteren werd de verpleegkundige schuldig bevonden aan het doden van zeven kinderen in 2015 en 16 en zes pogingen daartoe. Maandag hoort ze haar straf. In België is een man van 91 overleden als gevolg van een aanval gisteren. Toen drong een verwarde man een woonzorgcentrum in Goetsenhoven binnen, in Vlaams-Brabant. Hij viel twee hoogbejaarde bewoners aan, naar verluid met een ondersteek, een opvangbak voor urine. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht waar de man van 91 overleed. De dader zat kort geleden nog in een psychiatrische kliniek en begrijpt volgens zijn advocaat niet goed wat hij heeft gedaan. De Russische raketaanval vanochtend op Chernihiv in Oekraïne heeft veel indruk gemaakt op de inwoners. Dat zegt ZOA Nederland, een hulporganisatie die een kantoor heeft in de Noord-Oekraïnse stad. Volgens de organisatie was het voor het eerst dat het centrum van de stad zo werd getroffen. De raket raakte een theater en een universiteit. Ook het kantoor van ZOA Nederland werd beschadigd. Bij de aanval kwamen zeven mensen om het leven. Daarnaast raakten ruim 100 mensen gewond. Op het EK Hockey in Gladbach hebben zowel de Nederlandse mannen als de vrouwen hun eerste groepswedstrijd met gemak gewonnen. De mannen versloegen Frankrijk met 6-0, onder meer door twee doelpunten van EK-debutant Duco Telgenkamp. Eerder op de middag wonnen de Nederlandse hockeyvrouwen, de regerend wereldkampioen, hun eerste EK-duel met 5-1 van Spanje. Het weer. De laatste wolkenvelden trekken richting het noordoosten weg. Vanavond is het zonnig bij 20 tot 25 graden. Morgen een vrij zonnige zomerdag. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden qua verkeer te melden.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 Wat heb je nodig om te zien? Dat ik je nodig heb misschien. Worden we samen 110. Ik laat je nu niet meer gaan. Nee, geen denken aan. Je bent Als je wist hoe mooi je bent, zou je zien dat je bent verwend. Met alles wat ik van je ken. Oh, dus schatje geef me nou niet op. Over uren in mijn kop, mijn hart spreekt eindelijk hardop. Ik laat je nu niet meer gaan, nee, geen dekken aan. Je bent nooit meer naam het mij niet eens te weten. Maar in je ogen blonk een traan. Kom ik bij mij, laat me eens horen. Wat heb ik eigenlijk misdaan? Maar veeg die tranen uit je ogen. En kijk me niet zo droevig aan. Want je zien huilen, nee dat kan ik niet. Nu is het een hoopje ellende. Dat hier vanavond voor me zit. Alleen omdat ik je daar even een beetje ruw heb toegesnauwd. Maar blijf daarom niet langer treuren. Je weet toch dat ik van je hou. Want je zien huilen, nee heen.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 Het museum van ons met verschillende zalen. Kijk ons hier na een jaar, nog zo blij met elkaar zelfs de zon kon niet mooier stralen. Een verbond aangegaan, alles konden we aan. Ons geluk kon gewoon niet falen. De maan komt langzaam op en ik zit te staren alles is me zo lief. Zelfs die laatste brief. Jij gaf op en liet alles varen. Je verdween uit mijn zicht. Het museum ging dicht. Het museum van ons. afraid to show it. She knows it, no matter where she going. Yeah. All eyes on her backside like she's Chloe. Yeah, yeah she knows it. Yeah, yeah, yeah she knows it. She knows, she knows, she knows ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. zegt Je wilt het wel, maar je kan er niet omheen Misschien dat morgen alles anders is Dus blijf niet zitten denken, dat helpt je niet vooruit Gewoon blijven proberen, ja steeds een stap vooruit Want echt het gaat over, alles komt goed Kijk, het gaat beter als je doet wat je moet. Al weet je niet alles, dat is ook niet nodig. Het komt wel vanzelf. Ja, Aan het eind van de week, daar raak ik van streek en mijn hart al S'morgens vroeg maken wij een hoop plezier. Iedere keer, dan denk ik steeds weer, wat is het toch gezellig hier. In ons stamcafé, tot een uur of twee. Kom zing maar met me mee. Blonde Mel staat aan de tap. En geeft een rondje voor de hele zaal. Ze trekt weer stevig aan de bel. En we zingen Er is leven, er is leven na de dood.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 Maar ach, er is iets misgegaan waar jij niets aan kan doen. Ja jongen, zo gaat het in het leven. Ik stop mijn auto voor de deur en zie je voor het raam. Ik lees je lippen en je zegt, mijn papa komt eraan. Je rent naar buiten en je zwaait je moeder nog gedag. En ze kijkt ook naar mij nog heel even. Mijn kleine jongen, droog nu je tranen, ook al heb je veel zal ik niet. Mijn kleine jongen, kom in mijn armen en vergeet nu maar je pijn. Want eens per week kom ik je halen, ik zal er altijd voor je zijn. Ik breng je weer naar huis en in de auto is het stil. Terwijl er toch zoveel is wat ik jou nog zeggen wil. Het afscheid, dat is iedere week het moeilijkste moment. Maar daar moet ik mee leren leven. Je moeder tilt je op en ze zegt me goedendag. Al is er veel gebeurd, ik hou nog altijd van haar lach. God weet dat ik dit ook nooit of te nimmer had gewild.